Je mag niet dit, je mag niet dat. Ik word een beetje, ik ben me zat. Kom nergens aan, blijf overal af. Ik word nog gek, offline, aan. zama. Ik verveel me tot hier. 走走。 geen lawaai. Die daar vooraan staat, lijkt wel een papegaai. Ze klettert en kakelt als een kip. Ze geeft ons huiswerk en ze is geflipt. Ik weet genoeg, al veel te